4 uur op het Baltus met het Internationaal. Israëlische militairen hebben de laatste drie jaar tientallen Palestijnse burgers straffeloos om het leven gebracht. Dat stelt Amnesty International in een rapport. De Israëli's hebben onnodig, willekeurig en bruut geweld gebruikt in de Palestijnse gebieden, stelt het rapport. In die gevallen was geen sprake van een levensbedreigende situatie voor Israëlische militairen. Soms was er zelfs sprake van moedwillig moorden. Het Israëlische leger zegt dat Amnesty voorbijgaat aan het toenemende geweld van Palestijnse zijde. Zo zijn er meer aanvallen zijn uitgevoerd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas schrapt 5000 banen. Het gaat om 15% van de in totaal 32.000 werknemers. Het bedrijf maakte dat bekend bij de presentatie van een verlies van 165 miljoen euro over het tweede halfjaar van 2013. Lonen worden bevroren en tientallen vliegtuigen verkocht. De aankoop van nieuwe toestellen wordt uitgesteld. Twee ter dood veroordeelde criminelen in de Verenigde Staten willen weten met welke chemicaliën ze volgende maand ter dood worden gebracht en bij welk bedrijf dat wordt gekocht. De staat kan er moeilijk aankomen omdat de al Europese producenten niet meer leveren uit protest tegen de doodstraf. Daarom wordt geëxperimenteerd met andere chemicaliën en dat zou eerder mis zijn gegaan. De ter dood veroordeelden hebben de gevangenis in Oklahoma voor de rechter gesleept. Ze zijn bang dat ze een pijnlijke dood zullen sterven... en willen daarom informatie over de zuiverheid van de cocktail. Een omstreden wetsvoorstel in de Amerikaanse staat Arizona krijgt een veto van de gouverneur. Een anti-homo-wet is daarmee van de baan. De bedoeling was dat bedrijven op basis van religieuze redenen homoseksuele klanten konden weigeren. Voorstanders voerden aan dat de wet de godsdienstvrijheid zou beschermen. Het parlement van Arizona nam het voorstel aan. Het staat op veel verzet. Honderden mensen gingen de straat op. Grote bedrijven als Intel, Yelp en Marriott drongen erop aan de wet niet in te voeren. Het weer, af en toe opklaringen.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 Waarop je Sing It hoorde uit 2011 de stem van Katie Lang, Sleep With No Dreaming. Een liedje uit dat album van Katie Lang. Goedemorgen allemaal, dit wordt dan het derde uur van deze aflevering van De Nacht Vingt Anders, te vader op Radio 1. Maar ik heb het al gezegd, er komt een eigen eh, opname van eh, Lisa Loop, Amerikaanse zangeres... die in 1995 te gast was bij het programma Denk aan Henk. En toen had je ook nog een andere Britse band... die een jaar later bij Henk op bezoek kwam. De band bestaat niet meer. Is althans enigszins in de vergetelheid geraakt. Maar ze hebben toen een hele leuke plaat gemaakt... en hebben zelfs nog even op eh, Pinkpop mogen optreden. Op het laatste moment ze aan de, werden ze aan de programmering toegevoegd heb ik het over Dodgy. Dat ga je ook horen. En ook aandacht voor de film die op dit moment in een aantal bioscopen te zien is. Namelijk Marina. Een biopic over eh, de Italiaanse Belg Rocco Granata. Maar eerst laat ik even Luton Via horen. Dat is een Jamaicaan die vanavond te vinden is in Groningen. Op het podium van Vera. Defend the Throne. man and defend it. Defend I defend it, oh. oh. Defend man and defend it. Defend I defend it. Rastafari on the road. Defend man and defend it. Defend man and defend it. Defend man and defend it, oh. oh. Defend man and defend it. Defend man and defend it. No come here, so fling a rock stone. Say give thanks to the breath of life and the wonderful blessing that it brings to us strength will electrify. Selassie, I in the metabolic fine, And I won't forget where I'm coming from and what I'm standing for. Man, I Rastafari reason not for house and car. And I in the music check them in a fight for caviar. No matter how them check it, man, I star. Whoa, whoa, yeah. Defend man, and defend it. Defend man, I defend it. Defend I defend it, oh. oh. Defend man, and defend it defend and I defend it. Rastafari on the road. Defend man, I defend it. Defend man, I defend it. Defend man, I defend it. So, defend man, I defend it. Defend and I defend it. Rasta man, bone skull and bone. This ain't no war thing. I just see rebellion and me, me on fire. Money devil philosophy. Selassie, I walk to Vatican City. Even the Pope around give him the vacancy. And that's how me go live in a me own shanty. Me no want to sing no you, them in a purgatory. That's why me son no call and hear his majesty. Rastafari in all his glory. Whoa, defend me man and different it. Defend me and defend it. Different I defend it, oh. oh. defend it, defend man, I defend it, defend man, I defend it, so yeah. defend man, I defend it, defend man, I defend. Emperor still has to stand alone. Ja, Jamaicaan heeft vorig jaar een album gemaakt onder de titel Life of a King. En daarvan hoor je Defend the Throne. Zal vanavond eh, zeer waarschijnlijk ook wel klinken... als je daar naartoe gaat naar Vera in Groningen. Want daar zal die optreden. In Amsterdam is het ook vanavond feest. Een paradiso, want daar wordt hij gelanceerd. Blitz Mash. En dat is een nieuw album van de Amsterdam Klesmo Band. Hey, meu povo. Eu sou a finalmente cantar com a banda Klesman de Amsterdã. Quem não dançou até agora, agora é a última chance, porque o negócio vai pegar fogo. Aham! 14 in volle, volle hup. Op je hoede, bovenop, met al het goede. Raak de lap, bereik de top. Kost het moeite, kokjes op. Maak het rauw, maak het prettig. Ik zeg geen ik, ik hou van vettig. Ronde borsten, ronde kop, ronde billen. Ik erop, onderdoor en er langs. Zij er links, geen gezwet. Serieus, zonder grappen, zonder rubber en zonder zakken. Vrolijk aapje, vrolijk mens. We vieren kerstmis zonder wens. Koop een taartje zonder room. Voor mijn bossen zonder zoon. En ik zeg hup, op je hoede, bovenop. Met al het goede, raak de lap, bereik de top. Kost het moeite, kook je sop. Mm. ouvido Dançar contigo, um som antigo Pra mim não é nenhum castigo faça o que você quiser Contanto que você não pise no meu pé Hoje a noite te acabei Não vai se comportar, não é pra beber Se você quiser me zoar Melhor deixar pra lá Se você quiser me zoar in ieder geval een, vrolijke avond te worden. Ligt het niet alleen aan de muziek, dan ligt het wel aan het feit dat ze wat te vieren hebben. De Amsterdam Klesmer Band, Op Je Hoede, dat is het nummer dat je hoort. En dat staat op uh, eh, Blitzmash. En dat is een cd die vanavond gelanceerd zal worden in het Amsterdamse Paradiso. Nou, ik had het al eh, een paar keer vermeld. Lise Lopen is een zangeres die in de jaren 90, midden jaren 90 ineens heel even heel populair was. Nou, dat had ze te danken aan dit liedje. En daarmee ging ze op een gegeven moment ook mee naar Europa toe... en komt terecht bij Denk aan Henk, Radio 3. You say I only hear what I want to And you say I talk so all the time So And I thought what I felt was simple. And I thought that I don't belong. And now that I am leaving, now I know that I did something wrong because I missed you. Yeah, yeah, I missed you. And you say, I only hear what I want to, I don't listen hard. Don't pay attention to the distance that you're running to anyone, anywhere. I don't understand if you really care. I'm only hearing negative, no, no, no bad. So I, I turn the radio on, I turn the radio up, and this woman was singing my song. Lovers in love, and the others run away. Lover is crying, cause the other won't stay. Some of us hover and we weep for the other who is dying since the day they were born. Well, well, this is not that thing that I'm throwing, but I'm thrown. And I thought I'd live forever, but now I'm not so sure. You try to tell me that I'm clever, but that won't take me anyhow or anywhere with you. And you said that I was naive thought that I was strong. Oh, I thought, hey, I can leave, I can leave. Oh, but now I know that I was wrong, cause I missed you. Yeah, I missed you. You said you caught me cause you want me, and one day you'll let me go. You try to give away a keeper or keep me cause you know you're just so scared to lose. you say stay and you say I only hear what I want to Meisje met een gitaar en eh, ze deed een beetje denken aan Anne Moeskoer. Want ze, eh, had eh, ja, een hele zware bril op. Wat tegenwoordig helemaal mode is, zo'n donker montuur. En nou ja, dat had Anne Moeskoer ook. Alleen deze zangeres was aanzienlijk jonger. En het repertoire was <laughs> ook aanzienlijk leuker, moet ik eerlijk zeggen. Je had Lisa Loops, Amerikaanse zangeres. En het liedje was in 1995. Een behoorlijk grote hit. was een wereldhit, kan je wel zeggen. En ze kwam daarmee ook naar de Radio 3-studio om te zingen bij Denk aan Henk. Deed in 1996 ook de groep Dodgy. Ook zo'n band die heel even heel populair was. Nou, dat toen een hele leuke plaats gemaakt. Die de Engelse hitparade heeft gehaald. En dat resulteerde ook in een optreden bij Denk aan Henk. Hier is Dodgy, titel van het lied Good Enough. I've got a naked in my bones, I've been exposed to what I want to see. fuse is burning somewhere. It's drenched in heat. It's where I've longed to be. There's always two sides. If you don't ask questions and you don't know why, there's a bridge to the other side. Don't take your eyes from the prize. There's always It's good enough for me. Just don't stop. Just don't fade it. Just don't keep going. Just don't listen to what they say. Just keep on going. Don't stop. <laughs> <laughs> Dodgy, de 26 september 1996. De muzikale gast bij het programma van Henk Westbroek op Radio 3. Denk aan Henk. Dit is Blood Orange. Als je een plaat hoort, dan word je op het verkeerde been gezet. Want dan denk je een zangeres te horen. Maar dan blijkt het toch een manneke te zijn. You're not good enough. Blood Orange, de naam van deze singer-songwriter. Een nieuwe single en het heette You're Not Good Enough. siente disturba Tu a ballo rock and roll Tu giochi a baseball E i sordi peccamelle Chi te li dà? La borsetta di mamma Tu vuoi fare l'americano Americano, americano Ma sei nato in Italia Sienta a me non c'è sta niente a fa Ok, napolitano Tu vuoi fare l'americano Tu vuoi fare l'americano devo capire chi devo bene. Se tu le parli mezzo americano, quando si fa l'amore su ta luna, come te vena in capo a di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi ti fa fare può vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi te siente disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu gli occhi a baseball, e i soldi peccamel, chi te li dà? La borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma sei nato in Italia, senta a me non c'è sta niente che napolitan, tu vuoi fare l'americano tu vuoi fare l'americano 75, al inmiddels gepasseerd, maar nog steeds actief. En er is een film over hem gemaakt. Marina, die draait in tal van Nederlandse bioscoop. Op dit moment was een grote filmhit in België. Marino met Rocco Granata als eh, hoofdrol. Dat wil zeggen, hij heeft een bijrol in die film die over zijn leven gaat. En dan ook een deel van het leven. Je treft Rocco Granata op van, eh, daarin. Vanaf het moment dat hij met zijn ouders uit Italië komt. Want zijn vader gaat eh, werken in de mijnen. Dat wil zeggen, hij is daar al een tijdje aan het werk. Maar eh, zijn moeder die komt op een gegeven moment met zijn zusje ook naar België toe. En onze Rocco die is bezeten van muziek. Zijn vader wil dat hij in de mijnen gaat werken. Maar Rocco ziet dat absoluut niet zitten. Hij is bezeten van muziek. En uiteindelijk eh, door zijn doorzettingsvermogen lukt het hem om daarin ook een boterham te verdienen. En later zelfs een dik belegde boterham. Er is een film over gemaakt die in de bioscopen te zien is. En Rocco Granate zelf heeft daar ook een eh, hele verrassende bijrol in gekregen. Marina dus. En je hoorde Rocco Granate hier samen met Buscemi, Belgische producer... die, nou niet vorig jaar, maar het was alweer in 2011 ik alweer veel langer geleden. Die maakte in 2011 een album met Rocco Granata, Rocco con Buscemi. Buscemi en daaruit hoorde je dan Tu vo fa l'americano. Degenen die die film hebben gezien, Marina, ik kan hem je best aanraden... want het geeft ook een leuk tijdsbeeld over eh, het eind van de jaren 50... begin van de jaren 60. Een eh, rode draad door die film, dat is het liedje Buona Sera. En dat is in de jaren 50 vooral bekend geworden door Louis Prima. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina Kiss me goodnight, but do rip do that do rip but bone a body bone but do the bad do bone bone say the Sandino bone say It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, Bonacera, with that old moon above the Mediterranean Sea. Mm, in the morning, Senorita, we'll go walking. Where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger. While I buy a wedding ring for your finger. And in the meantime, let me tell and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Mm, Sera, senorina, kiss me goodnight. Louis Prima met origineel van eh, Buena Serra. Sera... je dat een rode draad heeft in de film Rocco. Maar in die film, eh, of in de film Marina met Rocco Granata... in die film trouwens wordt uh, Sera... toegeschreven aan Dean Martin. Die heeft er namelijk ook een hit mee gehad. En Rocco Granate doet in de film meer aan een talentenjacht... waarbij een impresario op zoek gaat naar de nieuwe Dean Martin. Vandaar. Dean Martin, die hoor je ook nog eventjes. En daarna dan uitgebreid Joep van het Hek. confess that I cried from loneliness, and the door is still open to my it's better than to hold it inside. And I won't be satisfied until. is two is three, and the is still kwam van een feestje. Nou heb ik in de loop van mijn leven... een aardige bos sleutels opgebouwd. Maar niet één sleutel paste. Ander belangrijk detail. Ik had wat gedronken op dat feestje. Dat merkte ik toen ik met mijn autosleutel mijn huis starten. Kijk, vroeger, als ik er in zo'n geval niet in kon... dan klom ik langs de regenpijp omhoog. In de oorspronkelijke tekst stond als een zwarte piet, maar... We nemen geen enkel risico binnen de gemeente Amsterdam klom ik langs de regenpijp omhoog. Maakte als een epke een zwaantje aan de vlaggenmast. En glipte dan als een sandman mijn slaapkamerraam in. Maar nu, het raam was dicht. ik denk, nou ja, dat wordt aanbellen. Maar dan begint het gezeik natuurlijk. Dan gaat mijn vrouw tekeer als een Noord-Koreaanse nieuwslezeres. Je hebt gedronken. Ja, dat weet ik zelf ook wel. Ik ben blij dat ik het knopje van de bel kon vinden. Kijk, vroeger... als ik dronken thuis kwam... dan trokken mijn vrouw en ik nog een flesje open. En dan gingen wij praten. Althans, ik. En dan smeden wij woeste reisplannen. Waar natuurlijk nooit ene fuck van kwam. Want we hadden een hypotheekje bij de ABN AMRO. Een of andere gladjakker had ons ooit een stukje vrijheid aangepraat. 25 jaar door die lul gegijzeld. Nu pas begrijp ik de uitdrukking door de bank genomen. maar goed, ik denk, ik bel aan. Ik bel aan. Nacht. Stilte. Boven in mijn slaapkamer gaat het licht aan. Ik denk, nou, ze is thuis. Het raam wordt opengeschoven. En uit mijn slaapkamer komt een kop van een gozer van een jaar of 35. Ik denk, godverdomme, ze hebben een toyboy. Ik denk, dat heeft ze snel geregeld, want we waren net nog op hetzelfde feestje. Ik zeg, goedenavond, toyboy. Bezwaar als ik op de logeerkamer even een boekje ga liggen lezen? dat jullie klaar zijn met de broodnodige handelingen? Kan ik erin? Hij zegt nee. Ik zeg nee. Hij zegt nee. Ik zeg, en waarom kan ik er niet in? Hij zegt, nou meneer Van Dek, u woont hier niet meer. u bent drie maanden geleden verhuisd. ik ben de nieuwe eigenaar. Ik denk, kut, daar ken ik hem van. ik heb met die gozer nog bij die bekakte notaris gezeten. Toen zat hij nog zo te zweten omdat hij net een stukje vrijheid van de ABN AMRO had gekregen. ik denk, ik sta bij mijn oude huis. Ik denk, maar waar woon ik dan wel? Is dat Toyboy. Heb jij enig idee waar ik moet zijn? Hij zei, nou, ik weet niet het nummer, maar wel de straat. En hij noemt de straat. En ik denk, huh? Daar kom ik net vandaan. Daar had ik een housewarming party. dus ik ben na de housewarming party van mijn nieuwe huis. Ik vind het zelf eigenlijk wel grappig. Ik zeg, sorry Toyboy. Hij zegt, dat geeft niet, meneer Van Dijk. Hij zegt, maar het is goed dat ik u zie. Want ik heb nog iets gevonden. Ik ga het even voor u pakken. En het raam ging dicht. En ik hoorde gestommel in het trappenhuis. En de deur ging open. En daar stond hij met een wichtman. Hij zei, ja, die lag op zolder. Die is waarschijnlijk van uw zoon geweest. Ik zei, ja, dat denk ik ook. Ik durfde niet te zeggen... <laughs> dat het mijn wichtman was. <laughs> Laat staan dat ik er nog regelmatig in zat. Ik zeg, is misschien een leuk idee om nog een klein borreltje op jouw nieuwe huis te drinken? Hij zegt, nou, ik moet morgen weer vroeg op. Eh, het is druk, druk, druk, druk. Ik zeg, hoog oh, hier moet ik, zeg. <laughs> ik zeg, is het anders een leuk idee om nog een klein borreltje op mijn nieuwe huis te drinken? Hij zegt, nou, meneer Van ik heb de indruk dat u genoeg borreltjes gehad heeft. Ik ga slapen. Wel trusten. En de deur ging dicht. En daar stond ik. Met een wigwam. Bij mijn oude huis. Ik sta hier met een wigwam, zomaar midden in de nacht. Het is meer dan vijftig jaar geleden. Ik was een jochie, ik was... Ik kan het nog helemaal alleen, dames en heren. Wat <laughs> verdomme. Dat is ook echt mijn angst, ja. Dat je meer dan 200 dagen in Carré staat... en dat er dan op een gegeven moment een bus bejaarden je rijmpjes af gaat maken. Dat, eh, Met Henk Krol als chauffeur. Flikker toch op, man. <laughs> Vindt u het erg, mevrouw, als ik het tot de pauze nog even alleen probeer? En als het dan niet gaat, dan helpt u. Ik begin opnieuw. Ik sta hier met een wigwam zomaar midden in de nacht. Het is meer dan vijftig jaar geleden. Ik was een jochie, ik was acht. Ik weet het nog zo goed. Vier stokken stonden schuin in de schaduw van de appelboom bij mijn ouders. In de tuin. Ik zat altijd in de wigwam. Ik kom uit een groot katholiek gezin van acht kinderen. En in dat grote katholieke gezin zat ik altijd in de wigwam. En ze zeggen acht kinderen, dat klinkt gezellig. Fuck you. Als iets niet gezellig is, dan is het een groot katholiek gezin. Als je ergens geen privacy hebt, dan is het in een groot katholiek gezin. En daarom zat ik altijd in de wigwam. En in de winter stond hij op zolder en in de zomer stond hij in een hoekje van de tuin. En zat ik in de wigwam, zat ik te piekeren, zat ik te mijmeren, zat ik te denken. En u zal zeggen, je zat waarschijnlijk te denken wat je later wilde worden. Nee, ik zat juist te denken wat ik niet wilde worden. Ik wilde bijvoorbeeld geen topvoetballer worden, nou... Daar heb ik me ook aan gehouden. En ik wilde ook geen topwielrenner worden. Ik denk de hele dag dat gezeul met die zakken bloed. Je wordt er gek van op de deurman. Ik liep afgelopen zomer liep ik door Saint-Tropez. Ik kom Mart Smeets tegen. Ik zeg, hé hey Mart, het sneeuwt. Hij zegt helemaal niet. Ik zeg, goh, ik dacht, jij gelooft alles. maar... En ik wilde ook geen en ik wilde ook geen topadvocaat worden. En als ik het geworden was, dan was ik het ook gebleven, weet je. Dat is een beetje het verschil. Kijk, wat ik wel wilde worden, dat was priester. Priester leek mij een prachtig vak. Ik dacht, dan heb je al lekker seks voor je twaalfde, weet je wel. Ik kon daar niet wachten. En ik heb ook een tijdje op het seminarie gezeten... maar dat was niet zo'n groot succes, want niemand wilde mij misbruiken. Dat was ongelooflijk treurig. Eh, ik was intern, het was op Hagenveld, het is in Heemstede bij Haarlem. En dan hadden we al van die kleine kamertjes, die heten chambrettes. En dan lag ik s'avonds in mijn kamertje en op al die andere kamertjes lagen ze te rukken en te rimmen en te sabbelen en te zuigen. En ik, hallo, ik ben er ook nog, hallo. Ja, de vrouwen zullen het snappen, maar er was godverdomme nog geen schele kapelaan... die me even een slinger mag geven, maar vlekken dan wat. Ik vertelde deze grap vorige maand in Maastricht, allemaal naar huis. Hè? Rombo te die limbo. Zaapzakken. Maar goed, ik zat altijd in de wegwam. Ik zat altijd, altijd in de wegwam. Altijd maar weer. En mijn moeder zei later tegen mij... Ja, Joep, jij zat altijd in de wegwam. En zei maar waarom, mama, zat ik in die wegwam? Ja, zei mijn moeder, dat kwam... Je was gewoon nou eenmaal een ander kind dan de andere kinderen. Je was een kleine dromer, je was een ander mannetje. Je, je, je stelde andere vragen. Ik zei, maar wat voor andere vragen stelde ik dan, mama? Ze zei, ja, jij vroeg bijvoorbeeld... Waarom dragen alle mensen altijd twee dezelfde sokken? ik, ja, mama, maar dat is toch een hele normale vraag? Dat, dat vond ik toen raar, dat vind ik nog steeds raar. Waarom dragen mensen altijd twee dezelfde sokken? Heb ik altijd raar gevonden. Ik was een jongetje van vier jaar oud. Ik kreeg mijn eerste kleurboek. Ik moest een mannetje inkleuren. Ik gaf hem een rode sok en een blauwe sok. En zei mijn moeder, fout. Ik zei, bemoei je niet mee, kut. Ik, ik hoorde hem zelf ja, je kan niet vroeg genoeg beginnen met die opvoeding van jou. Dat Zeg maar. waar. Ik zeg, die gozer krijgt gewoon twee verschillende sokken. Ja, zei mijn moeder, maar hij moet twee dezelfde sokken hebben. Ik zeg, wie zegt dat? Ja, zei mijn moeder, dat is nou eenmaal zo. Ik zeg, flikker toch op, mensen. Die gozer krijgt gewoon de sokken die ik wil dat hij krijgt. Huppakee. Ja, ze zei, ik mama, zei ik niet, die gozer krijgt gewoon twee verschillende sokken. Toen kwam mijn oma erbij en mijn oma zei, laat die jongen nou. En dat is het leuke aan oma's. Oma's hebben het leven op een gegeven moment een beetje opgegeven... en zijn daardoor veel interessanter. laat maar. Maar goed, in elk geval... Ik zat altijd in de wigwam. Ik zat altijd in de wigwam. Dan had ik één goede vriend. En dat is nog altijd mijn beste vriend. Dat is Joris. En Joris en ik zaten in de wigwam. En Joris en ik hadden een club opgericht. En die heette Helden op verkeerde sokken. dat was een geweldige club. Twee paar sokken, één keer ruilen, klaar. Een geweldige club. Geen harde kern, geen rellen, geen bestuurscrisis. Een geweldige club. En voor de rest, ja, voor de rest was ik een beetje een zielig mannetje. Ik was een, ja, ik was een, een, een jongen met een bril. En een jongen met een bril was in mijn jeugd gewoon een heel sneu kereltje. Ja, als je nu jongen met een bril bent, ben je een leuke nerd. Word je misbruikt door de reclames en iedereen... ach, zie hem lopen, die schat met zijn brilletje. Maar in mijn jeugd was een jongen met een bril een hele zielige lul. Ja, ik was gewoon een hele zielige lul. Je mag blij zijn dat ik nooit zelfmoord gepleegd heb. En in mijn jeugd reden de treinen nog, weet je. Dat is... Dat, eh, ik was gewoon een eenzaam kind, weet je. En, bij ons thuis, de enige vriendjes die ik bij me thuis had... dat waren mijn badeentjes, dat waren mijn vriendjes. Ja, en dan zat ik bij mijn eentjes in het bad en dan werd ik nog eenzamer. Want dan dacht ik, waarom is er nou niet één bad eentje met een bril? Weet je, zo erg was het. En ik heb laatst van mijn zusje gehoord, dan was het winter. En had ik de wigwam had ik in mijn slaapkamer gezet. En dat was mijn slaapkamerdeur op slot. En zat ik in de wigwam en stond de hele familie aan de deur te luisteren. En dan hoorden ze mij zingen, alles wat ik wil, alles wat ik wil. Twee verkeerde sokken en een bad eentje met een bril. Nou, dat was ik. Dat was ik, kort samengevat. Heel kort samengevat. Ja, en voor de rest, ja, ik was een jongetje. Op een gegeven moment ben je vier, vijf jaar oud. En dan ga je nadenken. denk je, ik ben op de wereld. Maar waarom ben ik op de wereld? Nou, geen idee. Ik, ik, ik, wist het niet. Ik denk, eh, wat moet ik gaan doen? Moet ik net gaan leven als alle vaders? Dat ik me laat gijzelen onder de TL-balken tussen 9 en 5? Ik moet er toch niet aan denken? Ik dacht, er was zoveel wat ik niet wilde. Ik denk, ik wil later ook geen gezeik over geld. Ik zorg gewoon dat ik genoeg heb. Nou, gelukt. <laughs> Vind ik zelf de leukste grap van de hele avond, maar de waarheid. Nee, maar, maar, weet je, er was zoveel wat ik niet wilde. Ik wilde zoveel niet. Ik wilde niet een of andere, een of andere zeikerige baan... dat gouden hoer zou krijgen met mijn collega's. Of dat ik ergens zou wonen en dat ik dan geneuzel had met de buren. Of gehouden binnen de familie. Ik denk, voor het weet zit je met een lul van de EO in een limo onderweg naar een kutrestaurant.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 Blige. Die maakte dat voor album No More Drama. Daarvoor hoorde je dan Joep van het Hek, <laughs> maar het wel de nodige drama. Een sketch uit zijn programma Wigwam. En dat werd hem weer voorafgegaan door eh, oud materiaal van Dean Martin. Uit de jaren 60 was dat The Door Is Still Open zodat het nieuws hier bij Radio 1. En dan het laatste uur van de nacht klinkt anders voor deze nachten in ieder geval. En daarna hebben we nog vier afleveringen te gaan. Maar eerst even aandacht voor eh, Thundercat. Mm, dat is een bassist. En die heeft een nieuwe album gemaakt. Apocalypse. Daarop, oh shit, it's X. Thundercat tot aan het nieuws. Thank you.